Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Koperdieven hebben voor problemen gezorgd op het traject Breda-Rozendaal. Treinreizigers moeten rekening houden met zeker een half uur vertraging. Gisteren was het ook al mis door koperdiefstal. ProRail kan niet verklaren hoe het kan dat dieven twee dagen achter elkaar hun gang kunnen gaan op hetzelfde spoortraject. Sinds vorige week zet ProRail particuliere bewakers in, maar het is volgens de organisatie ondoenlijk om het hele spoor permanent te bewaken. Het kabinet gaat de salarissen van onderwijsbestuurders beperken. Bij nieuwe benoemingen gaat de maximumsalaris gelden dat lager ligt dan in de rest van de publieke sector. Sinds kort mogen bestuurders in de publieke en semi-publieke sector maximaal 223.000 euro per jaar verdienen. Bestuurders in het mbo en hbo mogen voortaan niet meer verdienen dan 194.000 euro. Op universiteiten komt het maximum te liggen op 217.000 euro. Na een restauratie van bijna 10 jaar is kasteel De Haar bij Haarzuilens weer in oude glorie hersteld. In het Utrechtse kasteel is vanaf vandaag een tijdelijke expositie te zien over het glamourleven van de adellijke familie van Zuilen. In kasteel De Haar werden vroeger regelmatig jetsetfeestjes gegeven waar wereldberoemde gasten kwamen zoals Maria Callas, Roger Moore en Brigitte Bardot. Het herstel van kasteel De Haar heeft ongeveer 30 miljoen euro gekost. Egon betaalt vandaag ruim 1 miljard euro terug aan de Nederlandse staat. Daarmee heeft de bankverzekeraar de hele kapitaalsteun afgelost die nodig was tijdens de financiële crisis in 2008. In totaal heeft Egon 3 miljard euro aflossing en 1,1 miljard euro aan premie en rente betaald. Egon heeft de laatste drie jaar activiteiten afgestoten om een efficiëntere organisatie te worden. Het concern zegt dat het zich nu weer kan richten op levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer. Het weer, de dag begint vrij zonnig. Vanmiddag veel stapelwolken en een paar buien. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen bewolkt en vanuit het westen regen. Dan wordt het 18 tot 24 graden. Dit was het. Het is Jolande van den Velden van de ANWB. In de Randstad staat file op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Afrit Bunschoot en Barneveld 10 kilometer. Dat was een aanrijding, alle rijstroken zijn weer vrij. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Schiphol en Knopend Battenverdorp 3 kilometer.